Kees Groot met het NOS-journaal. Bij scheepsbouwer Damen Shipyards worden 150 medewerkers ontslagen. Het gaat om personeel dat reparaties uitvoert aan schepen op werven in Rotterdam en Vlissingen. Door de lage olieprijs geven reders minder uit aan onderhoud van hun schepen. De leiding van het bedrijf ziet voorlopig geen verbetering in die situatie. Bij Damen werken wereldwijd 6000 mensen, van wie 3000 in Nederland. In de Tweede Kamer is geschrokken gereageerd op het lek in de organisatie die onder andere PVV-leider Wilders beveiligt. Agent Faris K. wordt van, verdacht van het lekken van informatie naar een criminele bende. D66-leider Pechtold wil opheldering van premier Rutte. Hij verbaast zich erover dat het nieuws over het lek via de media naar buiten is gekomen. Zelfs direct betrokkenen wisten van niks. CDA-leider Buma noemt het lek niet acceptabel. De gemeente Noordoostpolder hoeft de vergoeding voor raadsleden van de SP niet te betalen aan de landelijke partijorganisatie. Dat heeft de rechtbank bepaald. Bij de SP is het gebruikelijk dat de vergoeding rechtstreeks in de landelijke partijkas wordt gestort. Het raadslid krijgt een salaris van de partij, maar dat is veel lager. De rechter vindt dat een raadslid niet door de partij moet worden betaald, want die wordt dan te afhankelijk. De afdrachtregeling bij de SP heeft vaker tot conflicten geleid. Volksvertegenwoordigers zijn uit de partij gestapt omdat ze het er niet mee eens zijn. Er zijn opnieuw foto's opgedoken van de februari-staking. Vrij Nederland stuitte per toeval op vier foto's in een album dat aan het Weekblad was opgestuurd. De foto's zijn gemaakt in Zaandam en laten een volksoploop in het centrum zien. Tot nu toe was er pas één andere foto bekend van het protest tegen de Duitse bezetter. Die dook vorig jaar op van de staking in Amsterdam. Het weer bewolkt met regen. In de loop van de nacht gaat de wind weer toenemen en morgen overdag stormt het langs de kust. Het blijft regenachtig en zacht, ongeveer 10 graden. Vrijdag is het rustiger en minder zacht. Dit was het NCFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat nog 7 kilometer file tussen Blarikum en Eembrugge. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Delft 3. A12 Utrecht-Den Haag bij Blijswijk 3. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft-Zuid 3 na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrikido Ambacht en de Moordijkbrug 7.